Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. Op verschillende plekken in het land zijn voetbalfans de straat opgegaan... om te vieren dat Marokko zich heeft geplaatst voor het WK. Onder meer in de grote steden rijden supporters toeterend... en met Marokkaanse vlaggen door de buurten. In Rotterdam adviseert de politie inmiddels het centrum van de stad te mijden. In de Haagse Schilderswijk greep de ME in... nadat de politie bekogeld werd. Marokko plaatste zich dankzij een 2-0 overwinning op Ivoorkust... In de basis stonden vier Nederlandse Marokkanen, onder wie Ajax Ziyech en Feyenoord Alamadi. Zo'n 750.000 Catalanen zijn in Barcelona de straat opgegaan om te eisen dat opgepakte politici, bestuurders en activisten worden vrijgelaten. De leiders worden verdacht van het illegaal uitroepen van de onafhankelijkheid. Zes parlementariërs zijn al op borgtocht vrijgelaten, maar tien mensen zitten nog vast. De demonstranten noemen hen politieke gevangenen. In Bahrein is afgelopen nacht een explosie geweest bij een pijpleiding van het staatsoliebedrijf. Volgens de regering van het land zitten door Iran gesteunde militanten achter de aanslag. Niemand is gewond geraakt, wel raakten gebouwen en auto's beschadigd. De pijpleiding loopt naar Saoedi-Arabië. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd, maar ontkent al langer de militanten in Bahrein te steunen. De politie heeft rond Amsterdam een record aantal wegpiraten beboet. Ongeveer 150 mensen gingen op de bon. Bij de Zeeburgertunnel werden 119 mensen gepakt die over de vluchtstrook reden nadat de tunnel was afgesloten na een ongeluk. Drie mensen reden tegen het verkeer in en raakten hun rijbewijs kwijt. Later op de dag werd even verderop bij de aansluiting van de A10 op de A1 afgesloten na een aanrijding. Daar reden nog eens 28 mensen door, ondanks de Rode Kruisen boven de weg. Eén automobilist reed over de vluchtstrook en kreeg een bon van 370 euro. Het weer, het klaart tijdelijk op en de buien nemen af. Vannacht is het vrijwel droog bij minima van 6 tot 2 graden.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 away. Never let her slip away. I talk to my baby on the telephone, long distance. Slip away, slip away. I never would have guessed I would miss someone so bad. Slip away, yeah. never let her slip away. I really only met about a week ago.